Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Zeeuwse politie waarschuwt mensen voor een onbekende man... die een peuter een knuffelbeer gaf... waar opnameapparatuur in bleek te zitten. Woensdag kreeg een kindje op een rommelmarkt in zuid een knuffel van een man die zei dat hij de peuter lief vond, zegt de politie. De ouders van de peuter ontdekten later een camera en een microfoon in het beertje. Bij geweld tussen drugskartels zijn in Mexico 19 mensen om het leven gekomen. Negen lichamen hingen aan een brug. Andere lijken waren aan de kant van een weg gedumpt. Het gebeurde in de stad Uruapan. Bij de lichamen hing een spandoek met een dreigement aan een drugskartel. Het geweld in Mexico neemt weer toe. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal moorden met ruim 5 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Elke dag worden in Mexico gemiddeld 100 mensen vermoord. Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse regeringspartij Lega... laat het parlement terugkomen van reces voor een vertrouwensstemming. Salvini wil nieuwe verkiezingen... omdat hij niet gelooft dat de verschillen in de coalitie kunnen worden overbrugd. Lega en de Vijfsterrenbeweging ruzien al maanden over de aanleg van een hoge snelheidslijn. En tijdens de hittegolf eind vorige maand stierven zo'n 400 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de voorlopige sterftecijfers. In totaal overleden er in die week ruim 2900 mensen. Er zijn vooral meer mensen van 80 jaar en ouder overleden. Tijdens de hittegolf werden de hoogste temperaturen ooit in Nederland gemeten. Het record was voor rijen, daar werd het 40,7 graden. Het weer, vannacht gelukkig een stuk koeler. Het wordt ongeveer 14 graden. Overdag warm en vochtig. De hele dag vallen er buien, de meeste in het zuiden en oosten. Daarbij kan het ook nog eens hard waaien, hagelen en onweren.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 start goodbye love. I tried stitching up a million times. It's so happy and I hope so you, you, I. Goodbye love. when you could be glad. Could be glad. Sunshine on the street at the parade, but you would rather be in the dark age, just making that sign. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. So. Oh -oh.